ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De oorlog en hongersnood in Gaza is zo heftig dat hulpverleners hun werk bijna niet meer kunnen doen. 107 internationale hulporganisaties trekken aan de bel... omdat nu ook hun eigen collega's bij gevaarlijke voedselpunten in de rij staan... en flauwvallen van de honger. Je hoort de directeur van Oxfam Novib. We zien op dit moment dat het, dat het heel snel eh, gaat, dat ze afvallen, dat ze wanhopig zijn, eh, dat ze inderdaad ook op zoek moeten naar voedsel bij die eh, hele gevaarlijke voedselpunten. Eh, of voor astronomische bedragen iets nog op de markt moeten kopen. En dat, ja, dat gaat snel heel snel achteruit. Daarom roepen de dik 100 hulporganisaties andere landen op om in actie te komen. Ze willen dat het leveren van wapens aan Israël stopt... en dat voedsel niet langer door GHF, maar door een VN-organisatie wordt uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie is gehackt. Volgens de krant NRC staat dat in een interne toelichting. Of er ook informatie is gestolen en om welke gegevens het dan gaat, is niet bekend. Het OM koppelde vrijdag hun computersystemen los van het internet... omdat er een lek zat in een stuk software dat ze daar gebruiken. Het OM vermoedde toen al dat dat lek mogelijk door iemand was misbruikt om in te breken. En groot feest voor Sarina Wiegman. De trainer van het Britse elftal is met haar ploeg door naar de finale op het EK. Gisteravond versloegen de Engelsen Italië, maar dat ging niet vanzelf, vertelt Wiegman zelf. Ik heb altijd hoop, maar ik keek wel een paar keer naar de klok dat ik dacht, nou hij moet nu wel gaan vallen, want anders houdt het op. En toen kreeg zij natuurlijk nog een mega kans. Die, eh, oh nee, dat was in de verlenging. Ik ben, we moeten een beetje terug naar de... <laughs> nou ja, goed, zij bleven natuurlijk altijd ook wel gevaarlijk. En eh, wij speelden natuurlijk wel eh, ja, met maar drie verdedigers op het laatst. Dus ehm, nou ja, we eh, zijn door en eh, <laughs> we gaan naar de finale. Ja, en tegen wie Groot-Brittannië het in de finale opneemt wordt vanavond duidelijk. Om 9 uur strijden Duitsland en Spanje om de andere finale plaats. Heb ik het weer nog. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan een buitje vallen. In de rest van het land is het droog. De zon is er ook af en toe bij en het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staan files tussen Leidsendam en Zoeterwoude 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Verderop is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer file met een kwartier vertraging.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 waarop hogere heffingen zouden ingaan. Meer dan 100 organisaties roepen landen op tot actie in de Gazastrook. De hulp- en mensenrechtenorganisaties eisen dat humanitaire hulp aan Gaza niet meer wordt tegengehouden... en dat er een permanent staakt het vuren komt. Begrafenissen en crematies zijn de afgelopen 10 jaar bovengemiddeld veel duurder geworden, bijna 40 In diezelfde periode was de algemene inflatie ruim 9 procentpunt lager, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers. Het weer vooral in het zuiden enkele buien. Verder overwegend droog en afwisselend wolken en zon bij 21 tot 24 graden.